Aanleiding is de gang van zaken rond de bouw van het Midi-theater, bekend als het Atje-theater... Uit het rapport erover dat afgelopen dinsdag verscheen... blijkt dat Vreeman informatie heeft achtergehouden voor de gemeenteraad... en voor zijn eigen collegeleden. Gisteren werd al duidelijk dat verschillende fracties in de raad... geen vertrouwen meer hebben in Vreeman. En nu ook de SP die conclusie heeft getrokken... is een meerderheid voor zijn vertrek. Oud-minister Frank de Graven is in mei na twee maanden ontslagen bij de DSB-bank. In de tijd werd gezegd dat de Graven alweer vertrok bij DSB... omdat er onvoldoende match in de persoonlijke verhoudingen was... Nu blijkt dat de graven, die in maart als financieel, financieel directeur begon... door DSB-baas Scheringa de Laan is uitgestuurd. De graven zou enorm zijn geschrokken van de manier waarop de boekhouding in elkaar zat... en daar vragen over hebben gesteld. Toen de graven op volledige inzage bleef aandringen was voor Scheringa de maat vol. Na zijn ontslag is de graven naar de Nederlandse bank gegaan... en heeft daar verteld over de gang van zaken bij DSB. Een rechtbank in China heeft aan nog eens drie mensen doodstraffen opgelegd voor een aandeel in de rellen in Urumqi. Drie anderen kregen een voorwaardelijke doodstraf en nog eens drie mensen kregen levenslang. Maandag werden al zes mensen ter dood veroordeeld. De veroordeelden zouden moorden en andere ernstige misdaden hebben gepleegd. Mensenrechtenactivisten zeggen dat de processen oneerlijk verlopen. Bij de rellen tussen de Oeigoerse minderheid en Han-Chinezen kwamen bijna 200 mensen om het leven. De Oeigoeren zijn moslims en voelen zich door de Han-Chinezen onderdrukt.